Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig busongeluk in Bulgarije. Er zijn minstens 45 mensen omgekomen, onder wie 12 kinderen. Volgens Bulgaarse media kwam de bus op zijn kant terecht en vloog hij in brand. Zeven passagiers konden op tijd uit de bus komen. Nu hoort correspondent Tijn Sade. Ja, hoe die bus uh, gecrashed is eh, afgelopen middernacht, dat is allemaal nog onduidelijk. Eh, wel of niet een le lekke band of een menselijke fout. Of gewoon, zoals wel vaker in Bulgarije, door gewoon de enorme slechte situatie op de wegen. Dat de wegen zo slecht zijn komt onder meer door corruptie. Geld dat bedoeld is voor onderhoud belandt in zakken van politici of andere hoge figuren. In Bulgarije komen voor Europese begrippen superveel mensen om in het verkeer. De enige manier om een nieuwe lockdown te voorkomen is ons beter houden aan de basisregels. Testen bij klachten, afstand houden, mondkapje op. Dat is volgens de experts van het OMT de manier om te voorkomen dat de ziekenhuizen overvol raken. Nu houdt minder dan de helft van de mensen zich eraan. Hij zit al in de extra beveiligde inrichting, maar Ridouan Taghi wordt nog veel strenger bewaakt dan de rest van de gevangenen daar. Dat meldt één vandaag. Taghi, de hoofdverdachte in een rechtszaak over liquidaties en moordpogingen... wordt sinds een maand bewaakt door een speciaal team van bewakers met bivakmutsen op... zodat ze niet herkend kunnen worden. Wandelen, bananenbrood bakken, wollen sokken breien... Het lijkt wel alsof iedereen tijdens corona een nieuwe hobby heeft gevonden. En zo zijn er ook veel meer mensen gaan magneetvissen of op pad gegaan met een metaaldetector. En dat betekent dat de explosieve opruimingsdienst het druk heeft. Als je zoekt naar metalen dingen vind je nog wel eens een bom of een granaat. Blijf daar vooral vanaf, waarschuwen de explosieve experts. Laten liggen, politie bellen en dan komt een, eh, een eh, expert van de politie. Die maakt een call of het explosief kan zijn. Dan komen wij en wij kunnen het eh, met onze kennis en kunde kunnen wij het, kunnen wij het ruimen. De EOD verwacht dit jaar zo'n 2500 soort explosieve vondsten. Dat zijn er 20% meer dan vorig jaar. Opgelet! 3, 2, 1... Het weer vanmiddag klaart het wat op. Het wordt 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust. Morgen bewolkt en wat kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat in de regio opvalt is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar vanaf Muiden 4 kilometer file tot aan knooppunt Watergaasmeer, want daar is één rijstrook dicht. Reken daar op 10 minuten vertraging. Op de A7 iets meer vertraging vanuit Zaanstad naar Horen. Vanaf Purmerend Noord 6 kilometer file tot aan Avenhoren.